Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rond de kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne wordt niet meer geschoten... meldt CNN op basis van een woordvoerder van de centrale. De brandweer is nu bezig het vuur in de centrale te blussen. Een trainingscomplex op het terrein van de kerncentrale vloog vannacht in brand... nadat de Russen het onder vuur hadden genomen. De woordvoerder van de centrale zegt dat geen cruciale onderdelen zijn beschadigd. Eerder zei hij dat er wel veel technische installaties zijn geraakt... De kerncentrale van Zaporizhia is de grootste van Europa. Als die door de Russen wordt ingenomen, kunnen de gevolgen groot zijn. De nucleaire reactor levert naar schatting een vijfde van alle elektriciteit voor Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky sprak vannacht met onder andere zijn Amerikaanse ambtgenoot Biden en de Britse premier Johnson. Johnson zei dat de roekeloosheid van Poetin een onmiddellijke bedreiging voor de Europese veiligheid vormt. Hij wil vandaag nog een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad. Amerika heeft nieuwe sancties ingesteld tegen een aantal Russen... onder meer de perschef van Poetin en andere bondgenoten van de Russische president... moeten daardoor worden geraakt. Volgens president Biden moeten ze worden afgesloten van het Amerikaanse financiële systeem. Oekraïne en Rusland hebben in de tweede onderhandelingsronde afgesproken dat er speciale doorgangen komen voor mensen die weg willen uit oorlogsgebied. Er zou gesproken zijn over een tijdelijke wapenstilstand op plekken waar zulke evacuaties moeten gebeuren, maar nadere informatie ontbreekt. De Duitse bondskanselier Scholz heeft de oud-bondskanselier Schreuder opgeroepen... om zijn bestuursfuncties bij de Russische energiereuzen Rosneft en Gazprom neer te leggen. Schreuder weigert dat vooralsnog. Enkele naaste medewerkers van hem zijn daarom uit protest opgestapt. En de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund heeft Schreuder het erelidmaatschap ontnomen.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 tender kiss, or should I choose? just half negen in de stad En jij die naar me lacht Ik kon het bijna niet geloven Dat ik jou zou tegenkomen Ik ken je al zo lang Schat jij bent mijn day one Ik ben je man moment they want.